van een heel nieuw leven. Stond in jouw afscheidsbrief die je mij hebt geschreven. Ik hoop dat jij, net als ik, opnieuw geluk zult vinden. Het is nog te vroeg, ik wil mij aan